Goedenavond. Dit is het Arno Krijger trio. wel ja, wel ja. Dank u wel. Nee, eh, onze gast vanavond voor deze jam, want het is het, eh, is Arno Krijger. Hemmen. John is drums. Mijn naam is Dirk, ik Dank u wel. We zullen maar beginnen. Willy Bounce. Mm-hmm. Thank you.